Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De marechaussee heeft gisterochtend op Schiphol een man aangehouden... omdat hij internationaal gesignaleerd stond. Justitie in België verdenkt de man, een Rus van 30, van moord... en heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het is niet bekend om welke moordzaak het gaat. De man viel op omdat hij lang in een stilstaande auto zat. Na controle bleek dat hij door België werd gezocht. Vandaag wordt hij voorgeleid aan de officier van justitie. Vanwege de aanslag in Sint-Petersburg van maandag is een aantal mensen opgepakt, maar hoeveel is niet bekend. Mogelijk hebben ze banden met de vermoedelijke aanslagpleger, een man van 22 uit Kirgizië met de Russische nationaliteit. Hij zou banden hebben met terreurgroep IS. De Russische autoriteiten zouden in de woningen van de opgepakte mensen sporen hebben gevonden. Bij de aanslag kwamen 14 mensen om het leven. Bij de luchtaanval in Syrië deze week is zeker gifgas gebruikt, heeft de Turkse minister van Justitie gezegd. Resultaten van de autopsie van een aantal slachtoffers bevestigen dat, zei de Turkse minister. Om welk middel het gaat is nog niet bekend. Na de aanval werden 32 gewonden naar ziekenhuizen in Turkije gebracht. Drie van hen overleefden het niet. Bij de aanval in het noordwesten van Syrië kwamen meer dan 80 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. Er zijn ook veel gewonden. De ambulancevoorziening in Utrecht kampt met een groot tekort aan personeel, zegt de vakbond FNV Zorg en Welzijn. Veel roostergaten worden volgens de bond opgevuld door uitzendkrachten. Dat kan problemen opleveren als er twee mensen van een extern bedrijf op een ambulance zitten die de regio niet goed kunnen kennen. De regionale ambulancevoorziening Utrecht erkent het probleem, maar zegt dat al het ingehuurde personeel aan de eisen voldoet. Het weer, veel bewolking, maar vooral vanmiddag ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde weer. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.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 En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox en eh, af, de aflevering 64 in de vierde jaargang. U kunt ons beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. Als je via het internet wil luisteren en kijken, tik je even in ZFM-live. En we hebben natuurlijk de ZFM-app. En mijn naam is Bart van der Meer. beginnen zometeen met Elvis Presley en Blue Suede Shoes... en daarna de Wilbury twist van de Traveling Wilburys. on my blue suede shoes. Well, you can do it was taking over my blue suede shoes.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 En dat was van volume 3. En waarom was er geen volume 2? Dat had te maken met het overlijden van eh, Roy Orbison. En ze wilden dat eh, eh, ter ere van hem doen. Geen volume 2 van volume 1 naar volume 3. De Wilbury Twist. En daarvoor natuurlijk Blue Suede Shoes van Elvis Presley uit 1956. Alweer 61 jaar geleden, ja. Ongelooflijk. En als je dat nummer vandaag door hem gewoon weer uitbrengt... dan wordt het waarschijnlijk weer een gigant van een hit. Oké, dus dan zijn we toe aan de volgende. Dat is een instrumentale van Joanne Eddy, onze enige echte twangy guitarheld. En hij speelt voor ons Rebel Rosa. 60 jaar oud, ongelooflijk. Rebel Rouser van uh, onze grote Joanne Eddy, de twangy guitar hero uit de States. En dan zijn we toe aan de top 40, de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. Vorige week hadden we een magere opbrengst van drie nieuwe binnenkomers. Vandaag zes. Van 40 naar 14 komen ze binnen. En op 40 is dat eh, de uh, Harper's Bazaar met de 59th Street Bridge Song. Música 40 The Harper's bizarre en de eh, 59th Street Bridge Song. Eén plaatje hoger slechts, The Move, I Can Hear the Grass Grow. nieuw op 39 haken hier. De Grass Grow van The Move met voorman Roy Wood. 6 april 1967, zes nieuwe binnenkomers. We hebben er twee gehad. De volgende staat op 34 van toen Cat Stevens, tegenwoordig Yusuf. En de tekst van I'm Gonna Get Me A Gun, dat ga je tegenwoordig niet meer van hem horen. Maar deze kwam nieuw binnen op 34. are alive too many times. But now I realize, ah uh ah, -uh, no more. Gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. It's like the sun. You see the best of me when I have got me a gun. And those people put me down, better get ready to run. I'm gonna get me a gun. me I'm Gonna Get Me A Gun. Dat was Cat Stevens, nieuw op 34. En dan zijn we toe alweer aan de vierde nieuwe binnenkomer op 31. En dat is Arnold Lane van Pink Floyd. En dat is niet de Pink Floyd die we van tegenwoordig kennen. Die Pink Floyd, daar zat onder andere in Sid Barrett. En aan hem is het nummer opgedragen Shine On You Crazy Diamond. De originele Pink Floyd. Arnold Lane was hun eerste hit. En de tweede was See Emily Play. Die komen we dan later wel weer een keer tegen. Nieuw op 31 Pink Floyd. Twee nieuwe binnenkomers, de laatste twee in de top 20. En de eerste staat op 17 Manfred Man en Haha, Set the Clown. 17, haha, zet de clown van Manfred Mann. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe en die komt binnen op 14. Werd geschreven door Neil Diamond. En dat waren de Monkeys met A Little Bit Me, A Little Bit You. De klapper van de week. opnames 1968 en het album heette Waiting for the Sun. Dit waren de Doors met Hello, I Love You. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt deze keer van eh, Janice Ian van het album Between the Lines. Janice die staat bekend vanwege haar mooie composities. Composities met inhoud. En we kennen natuurlijk Fly Too High en The Other Side of Me. Maar vandaag heeft Willem gekozen voor At 17.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 such faces, lacking in the social graces, desperately. Thank you. heel mooie tip. En als je de tekst even wil eh, opzoeken... dan zie je hoe, eh, hoe mooi dit geschreven is. En welke problemen ze daarin allemaal opzomt. Jens Ian at 17. Ehm, aan het einde van de tweede uur draaide Ruud in het programma Zandvoort Lunch... Eh, nummer van Them, Here Comes the Night. En toen noemde hij daarna nog een aantal titels die Them ook heeft opgenomen. En daar zat bij It's All Over Now Baby Blue... Die staat bij mij ook op de playlist, alleen dan van Bob Dylan. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers. Bet I use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheet. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew. And it's all over now, baby blue. It's All Over Now Baby Blue van het album Bringing It All Back Home uit 1965. Um, Dr. Hook en de Madison Show hebben ook een hele rits hits achter hun naam. Het begon met Sylvia's Mother en eh, het heeft eh, jarenlang geduurd. En daaronder zat onder andere een nummer dat heette A Little Bit More. When your body's enough me and I'm laying flat out on the floor can. I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired smile, the one that always turns me on. 1976, Dr. Hook en A Little Bit More. We gaan even terug in de tijd, <laughs> bijna 100 jaar. We gaan naar 1922. Dat was namelijk het geboortejaar van Doris Day, zoals ze later heette. Maar eh, zij heeft jaren gedacht dat het 1924 was. Kort geleden zijn ze erachter gekomen, gekomen dat dat dus niet waar was. 1922 is haar geboortejaar. En toen ze 30 jaar was, in 1952 nam ze samen met Frankie Lane een nummer op... en dat werd een grote hit. En die hit heet Sugarbush. Oh, we never not gonna go home. We won't go, oh, we won't go. Oh, oh, we never not gonna go phone. Cause mother isn't home. Oh, Sugarbush, I love you so. I will never let you go. So don't you let your mother know. Sugar bush, I love you so. Sugar bush, what can I do? Mother's not so pleased with you. Promise me you will be true, and I'll come along with you. Oh, we never not gonna go home. We won't go, we won't go. We never not gonna go phone, cause mother isn't home. Sugar Bush, come dance with me and let the other fellas be. Just dance the polka merrily. Sugar Bush, come dance with me. Oh, we never not gonna go home. We won't go, we won't go. Oh, we never not gonna go home. Cause mother isn't home. Oh, chocolate, you are so sweet. Yes, yes, you I'd like to eat. If I do, oh, what a treat. Chocolate, you are so sweet. Oh, sugar bush, I love you so. And I will never let you go. Now, don't you let my mother know. Sugar bush, I love you. Sugar bush, so. Om eh, even goed uit te rekenen, dit nummer is dus 65 jaar oud. Jawel, 1952 was het jaar voor Doris Day en Frankie Lane en Sugar Bush. zijn we toe aan een top 100 hit uit 1961. Roy Orbison en Crying. I was alright for a while could smile for. waited so long left me standing. thought that I was over you, but it's true beste stemmen uit de popgeschiedenis. Dat was Roy Orbison en Crying, een top 100 hit uit 1961. Toen de Shadows begonnen heten ze de Drifters. Maar omdat er in Amerika al zo'n groep heette... noemden ze zich later de Shadows... en ze werden de begeleidingsband van Cliff Richard. Maar op een gegeven moment hadden ze ook zelf succes... met hun eigen nummers. Met name in het begin zeker de instrumentale nummers. En hun eerste instrumentale nummer 1, dat was Apache. 1960 waren dit eh, The Shadows met Apache, hun allereerste nummer 1 hit. En we gaan nu even luisteren en genieten van Rhythm, eh, Bill Withers' Rhythm Kings. Wat zeg ik, Bill Withers? Bill Wyman's Rhythm Kings. En zij gaan voor ons spelen Love Letters van het album Double Bill. En let vooral op de zang van Beverly Skeets en de gitaarsolo van George Harrison. Double Bill, Bill Wyman's Rhythm Kings en Love Letters. Even de mooiste uitvoeringen van dit nummer. Eh, mijn favoriete uitvoering... Hallo, mijn favoriete uitvoering is die van Cathy Lester, maar deze mag er ook zijn. We beginnen het eerste en het tweede uur altijd met uh, eh, Flip Flop en Bob van eh, Floyd Kramer.